Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er komt toch een onderzoek naar de stoffelijke resten van Johan van Oldenbarneveld. Minister van Engelshoven sluit niet uit dat er nog skeletresten liggen onder de vloer van de Eerste Kamer op het Binnenhof. Raadspensionaris van Oldenbarneveld was een belangrijk bestuurder uit de 17e eeuw. In 1619 werd hij wegens landverraad geëxecuteerd. Het kabinet heeft lang getwijfeld of onderzoek wel zinvol was. Minister van Engelshoven waarschuwt dat de kans klein is dat van Oldenbarneveld wordt gevonden, maar ze wil het toch proberen. President Vucic van Servië komt terug van zijn voornemen om komend weekende weer een avondklok in te voeren. Die aankondiging leidde gisteravond tot demonstraties en rellen. Daarbij vielen tientallen gewonden toen de politie hard ingreep. Het merendeel van de gewonden was politieagenten. Vucic wilde de avondklok weer instellen vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen. Vanmiddag zei hij dat er zeker andere nieuwe maatregelen komen en dat daar morgen in Servië een definitief besluit over valt. In Knokken, aan de kust in België, veroorzaken voornamelijk Nederlandse jongeren al een paar dagen overlast. De politie heeft vannacht de uitgaansbuurt van Knokken ontruimd, melden Vlaamse media. Feestvierders weigerden te vertrekken toen de cafés al dicht waren. Jongeren zouden agenten hebben uitgescholden en zelfs geslagen. Vijf mensen zijn opgepakt die als aanstichters werden gezien. Ook in Portugal was er overlast van feestvierende Nederlandse jongeren. In Albufeira, in de Algarve, hebben twintig jongeren een boete gekregen die de coronaregels regels overtraden. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United heeft zo'n 36.000 medewerkers voorbereid op mogelijk ontslag. Ze hebben te horen gekregen dat ze vanaf 1 oktober mogelijk geen baan meer hebben als gevolg van de coronapandemie en de ingestorte vraag naar vliegreizen. Het weer vanavond even droog, vannacht opnieuw regen. Morgen regenachtig en een graad of 17. In het zuiden misschien wat zon en daar kan het dan 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit stop and feel the need. Funny how those years go by. this anger lady Gotta cool this anger from this mess that we made It's too hot, too così piace così. piace così. ZFM.